Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rond deze tijd wordt in Frankrijk stilgestaan bij de aanslag op Charlie Hebdo. Precies tien jaar geleden schoten jihadisten in Parijs twaalf mensen dood... op en rond de redactie van het satirische blad. In het tijdschrift waren cartoons van de profeet Mohammed te zien. Een half uur geleden was er een herdenking bij het gebouw waar Charlie Hebdo zat. En op dit moment is er eventjes verderop een ceremonie aan de gang. En die is op de plek waar een agent werd doodgeschoten. De impact op de medewerkers van het blad is nog steeds enorm, zegt correspondent Frank Renaud. Die oude garde die de aanslag heeft overleefd, ja, die zegt nog elke dag achtervolgd te worden door de gruwelijke herinneringen en beelden van wat er toen is gebeurd. En omdat de dreiging, de terreurdreiging nog niet is verdwenen, niet in Frankrijk en zeker niet als het gaat om Charlie Hebdo, is er ook 24 uur per dag bescherming voor de redactie. 10 jaar na de aanslag dus man van 37 uit Bodegraven, die vastzit voor het verspreiden van kinderporno... zou ook veel minderjarigen seksueel hebben misbruikt. De man werkte als kliminstructeur in Dordrecht en werd afgelopen zomer al opgepakt. Hij stond vanochtend voor de rechter. Twee slachtoffers zeggen door hem te zijn misbruikt. Maar justitie denkt dat dat er veel meer moeten zijn. Die doet dan ook een oproep aan mensen die zich in deze situatie herkennen... om zich te melden bij de politie. Er zijn namelijk chats gevonden waarin de verdachte zegt... dat hij lange tijd jongens en meisjes heeft misbruikt. Het scheepvaartverkeer in de Maas bij Maastricht ligt helemaal stil. Er is een grote bak van een schip gevallen die vol met kalksteen zit... Waarschijnlijk schoot hij los toen de schipper een botsing probeerde te voorkomen. En hoe lang de blokkade duurt is nog niet duidelijk. En Belgische bakkers die zitten met een groot probleem. Sinds een tijd zijn Limburgse vlaaien Europees beschermd. Alleen vlaaien die aan strikte voorwaarden voldoen... die mogen Limburgse vlaai worden genoemd. En een van die voorwaarden is de doorsnede. Die moet 30 centimeter zijn. Terwijl ze in Belgisch Limburg vaak een stuk kleiner zijn. Een foutje volgens de bakkers dat rechtgezet moet worden. Met die bijstaling zal het goed rapport voor al de bakkers, en dat zijn ongeveer 45 aan onze kant, die gaan een goed rapport krijgen. Als de aanpassing wordt goedgekeurd, mogen de Belgische bakkers eind deze maand weer Limburgse vlaai op hun dozen zetten. Het weer en nog. Nu is het bijna overal droog. Later vanmiddag komen de winterse buien aan met kans op onweer en hagel. Maar tussendoor ook opklaringen met zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate.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 Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it. Feeling the blues about yeah. it. I just but can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, should I know better when we came on? Should have known better that you were gonna make me cry? And now it's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lie Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Bodegraaf is een man opgepakt die jarenlang kinderen seksueel zou hebben misbruikt. De man van 37 zou in chatgroepen beelden hebben gedeeld... en uitgebreid over het misbruik hebben verteld. De overheid wil met een campagne meer aandacht voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Die kan tot gevaarlijke situaties leiden... zoals ontploffende drugslabs en liquidaties in woonwijken. De campagne moet ertoe leiden dat mensen verdachte zaken in hun buurt sneller melden. Scheepvaartverkeer op een deel van de Maas ligt stil. Tussen Ternaaien en Limmel bij Maastricht is een duwbak van een schip losgeschoten en gezonken.